Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Tegen horecaondernemers die dreigen half januari weer open te gaan... zegt premier Rutte dat dat alleen kan als de stand van de pandemie het toelaat. Een aantal ondernemers dreigt in een ultimatum om 17 januari hun cafés en restaurants weer te openen. Volgens de ondernemers is het financieel anders niet meer vol te houden. De actie zou gesteund worden door zeker 40 regionale afdelingen van de Koninklijke Horeca Nederland. VN-secretaris-generaal Guterres vraagt landen om rustig te blijven... na de moordaanslag op een prominente atoomwetenschapper in Iran. Hij wil dat ze acties vermijden die kunnen leiden tot escalatie van de spanningen in de regio. De oproep van Guterres komt nadat Iran had gedreigd om de aanslag op de atoomgeleerden te wreken. Volgens Iran zijn er sterke aanwijzingen dat Israël achter de liquidatie zit... en behoudt het land zich het recht voor om zichzelf te verdedigen. Bij een aanrijding in Hogeveen is een 78-jarige fietser overleden. In de auto waarmee hij in botsing kwam zaten twee mensen. Een van hen werd meteen aangehouden, de ander ging er vandoor. Aan het einde van de avond werd ook hij aangehouden. Beiden zitten nog vast en worden verhoord. In België worden de coronamaatregelen rond de feestdagen nauwelijks versoepeld. De Belgen wordt gevraagd om kerst en de jaarwisseling binnen het eigen huishouden te vieren. Alleenstaande mogen maximaal twee mensen op bezoek krijgen. Volgens premier De Croo gaan de cijfers in België net weer de goede kant op... en is het risico dat het misgaat te groot. De avondklok blijft en voor de feestdagen komt er een algemeen vuurwerkverbod. Wel gaan alle winkels per 1 december weer open... maar het is niet de bedoeling dat mensen gaan funshoppen, zei De Croo. Het weer... Vannacht in het noordoosten kans op mist en de temperatuur daalt naar een graad of 2.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 106.9 Why you so uptight, darling You keep killing my vibe Used to wrap me around your finger Now you're so uninspired Why you want me to stay in and we can't go outside Oh, you keep seeing clouds, but I got sun on my mind Oh, surely you see I'm scared Cause I can't stop thinking Should I reconsider?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 Oh. talk me out of this life institution. No, trying my best, buddy, I'm just a human. Oh. Zandvoort, op 106.9 FM get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no.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 Oh my God! Oh, but it just makes me miss you more, more. I all pretending is fine. Oh, we've been round, round, round this too many times before. Oh, yeah. Oh, yeah. I thought I was new friends, but it just makes me miss you more, I spent all my money drinking.